met het NOS Journaal. mogelijk omdat ze één of meerdere demonstraties wilden verstoren. Bij het Malieveld demonstreerden zo'n 50 mensen van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Zij betoogden onder meer tegen de Europese Unie en tegen immigratie. Op vijf plaatsen in Den Haag zou worden gedemonstreerd, maar niet alle demonstraties zijn doorgegaan. Justitie in België heeft de afgelopen maanden verscheidene aanslagen voorkomen. Meerdere oud-Syrië-strijders en sympathisanten van IS zijn opgepakt. Het zou gaan om aanslagen vergelijkbaar met die op het Joods Museum in Brussel eind mei. De Belgische overheid heeft de informatie bewust geheim gehouden om onrust te voorkomen. Boze boeren hebben in Bretagne een kantoor van de Belastingdienst en een pand van een verzekeraar in brand gestoken. Ze zijn kwaad over dalende inkomsten. De groenteprijzen zakken, onder meer door het Russische importverbod. Premier Vals van Frankrijk heeft de protesten veroordeeld en zei dat de daders zullen worden berecht. De looneis van 900 euro extra voor iedere werkende die de FNV wil gaan stellen is niet houdbaar. Dat zei Roger van Bokstol, fractieleider van D66 in de Eerste Kamer, in het radioprogramma Kamerbreed. Volgens Van Bokstol kost 900 euro extra voor werknemers een werkgever bijna 2000 euro. Vooral sectoren die het moeilijk hebben kunnen dat naar zijn mening niet aan. De FNV wil met de looneis de koopkracht verbeteren en extra banen creëren. De Thea Beckman-prijs voor de beste historische jeugdboeken gaat naar Dirk Webe voor zijn jeugdroman De Goochelaar, de Geit en ik. Het verhaal speelt zich af in 1927 en gaat over de elfjarige Camille, wiens vader wordt gearresteerd. Volgens de jury heeft Weber het tijdsbeeld van 1927 op zeer geslaagde wijze geschetst. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt. Hier en daar is er wat zon en het is 20 tot 23 graden.